Watch me as I gas that. got sick rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, the change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own I'm getting pictures out of New Jersey from Courtney B.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 believe how many people strayed out of the flow. Most said that I was a failure, but not the same motherfuckers asking me for dough. And I'm yelling, I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no. You for real? Hey, yo, now that I'm a fly guy and I fly high. Uh, Wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no stud wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, know they diss, honeys look, know they wish.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 Het parlement van Venezuela heeft een amnestiewet goedgekeurd. Daardoor zouden honderden politici, journalisten en activisten vrij kunnen komen. Er zouden er nog altijd ruim 600 vastzitten. De Amerikaanse acteur Eric Dane is overleden. Hij maakte vorig jaar bekend dat hij leed aan de spierziekte ALS. Deen is bekend van de televisieserie Grey's Anatomy en de HBO-serie Euphoria. Hij was 53 jaar. Alle Friese kinderen moeten op school Fries leren, heeft Provinciale Staten besloten. Vooral in stedelijke gebieden spreken nog maar weinig kinderen Fries... waardoor de taal dreigt uit te sterven.